de slijt me, verkoop me, verpak me en knoop me. Een mooi lint om mijn lijf, in schitterende kleuren, als was ik een regenboog. Ik wil ontroeren, zich voorbebuigt. Aristocraten At the end.